op de reactoren 1 tot en met 4 van de kerncentrale in Fukushima. De autoriteiten hopen dat als de reactoren weer stroom hebben... het normale koelsysteem weer in werking kan treden. Gisteren werden de herstelwerkzaamheden stilgelegd... nadat er grijze rook uit reactor 2 en 3 was gekomen. Volgens deskundigen wijst de grijze rook erop dat er een explosie heeft plaatsgevonden in de reactor en dat er in de rook schadelijke materialen zitten. Nu komt er stoom uit de twee reactoren, maar die is wit. Volgens betrokkenen is het veilig om verder te gaan met de herstelwerkzaamheden. Ook de kernreactoren in Delft en Petten doen mee aan de veiligheidstest die de Europese Unie oplegt aan al haar kerncentrales. Omdat ze niet worden gebruikt voor de opwekking van energie, hoeven de twee reactoren de stresstest niet te ondergaan, maar mede op verzoek van minister Verhagen doen ze dat toch. De EU werd het vorige week al eens over de test voor de 143 kerncentrales in de Unie. Nu hebben de ministers het plan in Brussel vastgelegd. Volgens Verhagen zijn er lessen te trekken uit de gebeurtenissen in Japan. De enige centrale in Nederland die in borstelen zal de test naar verwachting van Verhagen goed doorstaan. Het Libische consulaat in Nederland heeft nu ook officieel bekendgemaakt afstand te nemen van het bewind van kolonel Gaddafi. Al twee weken geleden werd op het consulaat de Libische vlag vervangen door die van de periode voor Gaddafi, maar verder bleef het stil. Nu zegt het consulaat in een verklaring dat het zijn steun betuigt aan wat het de tijdelijke regering in Benghazi noemt. Vanmiddag wordt het besluit toegelicht in een persconferentie op het consulaat. Het weer in het midden en zuiden is het vannacht helder en ontstaat er nevel of mist.